Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We geven met z'n allen minder geld uit, dat zegt de ING. Die keek naar alle betalingen en pintransacties. Ze zagen dat we vooral weinig nieuwe meubels of bijvoorbeeld een nieuwe laptop of koptelefoon kochten. En volgens de bank is dat logisch omdat het vertrouwen in de economie heel laag is en de inflatie heel hoog. Maar er zijn ook plekken waar we juist de portemonnee trekken. In restaurants of in, eh, aan cultuur, daar geven we duidelijk nog wel gewoon ons geld aan uit... Zo kort na de lockdown en na de org zien we daar nog wel een soort van inhaaleffecten. En die bestedingen hebben nog niet te lijden onder eh, ja, een voorzichtige consument. Blijft Willem Holleder de rest van zijn leven in de cel? Daar gaat het vandaag over in de rechtbank in Amsterdam. Holleder is een van de bekendste criminelen van Nederland. Hij staat voor de rechter voor meerdere dingen, vertelt justitieverslaggever Remco Andringa. De zaak die gaat over vijf moordopdrachten eh, die Willem Holleder zou hebben gegeven... waarbij in totaal zes doden vielen en ook nog iemand zwaar gewond raakte. Allemaal zo'n twintig jaar geleden. Eh, de slachtoffers, dat zijn allemaal oude namen uit de misdaadgeschiedenis. Eh, John Mierenmet, Willem Enstra, Cor van Hout. Holleder zit over een uurtje in de rechtbank en hoort later vandaag welke straf hij krijgt. Wil je vandaag met de trein? Let dan even op, want op verschillende plekken rijden weer minder treinen door het personeelstekort bij de NS. Onder meer tussen Utrecht-Den Haag en Utrecht en Leiden rijden minder intercities dan normaal. Er is eh, slecht nieuws over mussen en spreeuwen. Het aantal vogels in Nederlandse dorpen en steden is de afgelopen jaren afgenomen, blijkt uit nieuwe cijfers. Een van de redenen, die plekken worden steeds verder volgebouwd en dus minder groen. Toch is er ook nog een lichtpuntje. In de landelijke gebieden gaat het goed. De meeste vogelsoorten zijn er daar de laatste 15 jaar juist op vooruit gegaan. Het weer, een regenachtige ochtend. Op sommige plaatsen kan het onweren. De buien trekken naar het noorden en vanaf het zuiden komt de zon vandaag af en toe door. Vanmiddag ook regelmatig buien en onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de ring A10 staat file tussen de afrit Watergraafsmeer en Knopen De Nieuwe Meer 7 kilometer met een half uur vertraging.